uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Israël heeft opnieuw een vluchtelingenkamp in de Gazastrook gebombardeerd. Dat meldt een correspondent van Al Jazeera. Er zouden tientallen slachtoffers zijn, maar het is moeilijk te controleren of dat klopt. Wel is op beelden te zien dat in een groot gebied alles verwoest is. In het zuiden van de Gazastrook konden vandaag mensen voor het eerst de grens met Egypte over. En als eerste waren de gewonden aan de beurt, zegt correspondent Joost Scheffers. De gewonden worden dus per Egyptische ambulance naar ziekenhuizen in de buurt eh, gebracht. De buitenlanders die uit de Gazastrook komen, die worden opgevangen door de ambassades. Waaronder ook de Nederlandse hebben gezegd met een team aan de grenzen paraat te staan om deze mensen op te vangen. Waarna ze richting de hoofdstad gaan om vervolgens een vlucht richting het thuisland te nemen. Volgens Egypte hebben er inmiddels 320 mensen de Gazastrook kunnen verlaten. Het is niet duidelijk of daar ook Nederlanders tussen zitten. De man die verdacht wordt van het lekken van staatsgeheimen... zou een tolk zijn met een Marokkaanse achtergrond. Hij zou bij de NCTV hebben meegewerkt aan gevoelige terrorismeonderzoeken. Volgens het Openbaar Ministerie hoeven we ons niet gelijk zorgen te maken. Ik eh, schat in dat er op dit moment niet echt een acuut eh, gevaar is eh, voor de veiligheid. Maar of dat er staatsgeheimen zijn gedeeld en welke staatsgeheimen dat dan zijn geweest... dat moet natuurlijk verder onderzocht worden. En daar kan dan mogelijk uit blijken of dat er ook daadwerkelijk een concreet veiligheidsrisico is. En er is ook nog een vrouw uit Gouda opgepakt. De missionair justitieminister Jessel Gus zegt dat ze het zeer verontrustend vindt. En het is even goed oppassen als je morgen de weg op moet. Want storm Kieran waait morgen over Nederland. En dus kunnen er lange files in de spits ontstaan. Werk dus vooral thuis als dat kan, zegt de ANWB. Het is met name extra reistijd waar je rekening mee moet houden. Ehm, qua veiligheid, we roepen niet op, ga niet de weg op. Want op zich is het wel gewoon veilig om de weg op te gaan. Alleen vanuit de ANWB verwachten we veel drukte. Dus we verwachten dat veel mensen echt in de file komen te staan. En om dat te voorkomen kun je dus het beste inderdaad thuis werken. Ja, en als je morgen met de trein of de bus gaat is het handig om even je OV-app te checken wanneer je vertrekt. ProRail en DNS gaan nog wel maatregelen nemen tegen de storm. Onder andere met extra personeel om eventuele storingen snel op te kunnen lossen. En dan nog het weer. Vanuit het zuiden trekken er nu buien over. En ook vanavond kan er nog een buitje vallen. Morgen begint weer nat en later veel harde wind dus vooral. Code geel vanwege harde windstoten dus morgen. En het wordt een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 100 kilometer file. Het is weer een drukke avondspits, zeker voor een woensdag. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Den Bosch... tussen Winkenveen en Afrit Utrecht Centrum een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht voor de Leidse Rijntunnel 10 minuten. De A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en afrit Avenhoorn 10 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor Sveen 10 minuten. Op de ring van Amsterdam tussen de aansluiting met de A5 en afrit Volendam een kwartier vertraging richting Utrecht.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 Cause your voice always helps me to not feel so alone, but I feel like an idiot. Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. And you can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you. I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.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 zijn er 320 mensen met een dubbel paspoort Gaza uitgetrokken... meldt persbureau Reuters. Vanmorgen om 9 uur gingen die grens open. Gebruikers van Facebook en Instagram krijgen in Nederland straks geen persoonlijke reclame meer te zien. Gepersonaliseerde advertenties worden gebaseerd op het internetgedrag van gebruikers... maar zijn in strijd met de Europese privacyregels de stemwijzer is in de eerste week anderhalf miljoen keer ingevuld. Dat is meer dan in 2021, toen waren het er 1 miljoen. Tot nu toe vinden gebruikers van de stemwijzer kerncentrales, lagere benzineprijzen, belasting op vermogen en het eigen risico in de zorg het belangrijkst.